4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland en Frankrijk vinden dat de financiële gesprekken met Griekenland moeten worden geïntensiveerd om een faillissement te voorkomen. In de marge van de EU-top in Brussel spraken bondskanselier Merkel en president Hollande ongeveer anderhalf uur met de Griekse premier Tsipras. Het doel is om Griekenland in de euro te houden, zei Merkel, maar de bal ligt volgens haar bij de Grieken. Hollande voegde eraan toe dat haast geboden is. Tsipras zei te verwachten dat intensievere gesprekken tot een oplossing zullen leiden. Griekenland heeft nog deze maand extra geld nodig, anders gaat het land failliet. Europa eist economische hervormingen van Tsipras, maar die wil zijn verkiezingsbelofte over pensioenen en de BTW niet schenden. Ghana heeft de test van twee ebola-vaccins voorlopig opgeschort na protesten van inwoners. Ghana is zelf niet getroffen door de ebola-epidemie, maar wilde wel vaccins uitproberen. Burgers in het oosten van het land zouden een Amerikaans en een Deens vaccin krijgen. Er was al een begin gemaakt met de registratie van vrijwilligers toen het verzet toenam. Mensen waren bang dat de ziekte door het experiment juist zou worden verspreid. Ook weigeren ze proefkonijn te zijn. Toen ook plaatselijke politici zich tegen het onderzoek keerden, heeft de Ghanese regering het plan in de ijskast gezet. Sint Eustatius wordt onder verscherpt toezicht gesteld van het Rijk. Het Caribische eiland moet van minister Plasterk binnen een week met een bezuinigingsplan komen. Sint Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Het eiland met nog geen 4000 inwoners heeft een tekort van 900.000 dollar. En dat wordt nog veel meer als het bestuur zijn plan doorzet om de ambtenaren salarissen te verhogen. Plasterk maakt zich ook zorgen over de bestuurscultuur op het eiland. Zo heeft de gedeputeerde van Financiën zonder goedkeuring te vragen... een familielid benoemd tot hoofd van de afdeling Financiën. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot 9 graden.